Ook schreef de jongen dat hij wordt gepest en de druk van school niet aan kan. De politie onderzoekt hoe serieus het plan was en of de jongen een vuurwapen had. Steeds vaker worden worden er mensen opgepakt omdat ze dronken op een deelscooter zitten. Het Openbaar Ministerie zegt dat. De gevolgen kunnen groot zijn als je wordt gepakt. Van een dikke boete tot een taakstraf en een aantekening op je strafblad. Dat kan een probleem worden als je een baan of stage zoekt. En moet je morgen met de bus naar school of werk? Check dan even of die wel rijdt, want het streekvervoer gaat vijf dagen staken. Medewerkers van onder meer Arriva en Keolis willen meer salaris en een lagere werkdruk. Deze buschauffeur uit Drenthe verwacht dat veel bussen gaan uitvallen. Ik ga gaan we hier in deze regio een beetje vanuit dat we op een 70% eh, stakingsbereidheid zitten. Blijft er een 30% aan bussen over. Nou, je kunt die uittellen als je eh, s morgens wel kunt vertrekken. Dat het maar de vraag is of je middags wel weer thuis komt. Bij vorige stakingen reed een groot deel van de dienstregeling wel gewoon. En vanaf vandaag mag er geen Russische druppel diesel meer de EU in. Met die straf wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het is geen enorm zware sanctie, zegt deze advocaat. Ik denk niet dat Poetin hier wakker van ligt, maar hij zal het zeker vervelend vinden. Want eh, in de Russische kranten wordt wel melding gemaakt... van dat hij tegenmaatregelen gaat treffen. Dus eh, hij houdt zich hier actief mee bezig. Dieselrijders hoeven vooralsnog niet te huilen aan de pomp. De strafmaatregel was al langer bekend... en Nederland heeft een noodvoorraad aangelegd. Het weer. Vanmiddag blijft het droog, ook met wat zon af en toe. Het is zo'n 8 graden. Morgen is er meer zon, zeker in het westen. Dan wordt het 6 tot 8 graden.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 Dat was eh, Joop Tunhauser in eh, de serie Wij klimmen op van solist naar big band. Eh, aangeland bij het sextet. Vandaag jazz, ZFM Jazz op zondag. Het tweede uur samengesteld ook door Peter den Boer, ondergetekende. Dat waren dus de sextetten waar we waren blijven hangen. We gaan, eh, eh, eh, sorry, het septet we hadden we al. We gaan nu naar het octet met z'n achten. En langzamerhand krijg je dan een andere klankkleur. Want je kan in, die, hele, in het hele spectrum binnen je orkest... kan je ook weer instrumenten naast elkaar akkoorden laten vormen... Of, of deels akkoorden laten vormen... en samen met de piano en of de gitaar en de bas wordt dat nou weer een heel andere klankkleur. Voor het octet heb ik gekozen naar het flashback kwartet met Friends. En die Friends zijn Danny Doriet, vibrafoon... Jacques Schaap, Ben Wezel en Mart Kluwen, klarinetten. Naast eh, Bob Kaper, Marcel Hendricks op de, eh, Bob Kaper op de klarinet en de sax... Marcel Hendricks piano, Adrie Braat, de zeer actieve eh, man, mogen we wel zeggen. Bassist in de Dutch Winkelers Band. Leider van de Biggles Big Band. En eh, bij allerlei andere groepen opererend als eh, ondersteunende bassist. En Huub Jans op het slagwerk. En we gaan luisteren naar dit flashback kwartet en Friends met z'n achten. En dan gaan wij horen ehm, Slipped Disc. we maar met z'n achter. Zonder eh, in de knoei te raken. Het eh, flashback kwartet met Frans Slipped Disc. Een Nederlandse zangeres Colette Wickenhagen. Die eh, ook net als al die andere groepen ernstig in de problemen is gekomen. Door twee jaar gedoe met corona. En het, het het muzikantenleven is langzaam weer een beetje aan het opkrabbelen. En eh, iedereen snakt ernaar om te kunnen optreden... maar ook om te kunnen gaan luisteren. Nou, gelukkig kan dat allemaal regelmatig. Of in clubs, of in nou, cafés is nog minder... maar in allerlei eh, andere gelegenheden. Just Friends Jamming, zegt Colette Wittehagen. En eh, ze staan met z'n negenen zelfs op de cd. Rinus Groeneveld straks, Saskia Laro trompet, Michael Gustorf. Viool Frits Katé op de saxofoon. Colette Wittehagen zingt. Kloes van Mechelen op de sax. Viro Mailleu op de contrabas. Ben Schreuder op slagwerk. En Hans Kwakenaat op de piano. We gaan eens luisteren wat zij ons gaan brengen. En dat is een eh, Jet Lag Jam. to do not at to survive of thinking the trip pop pop do do, do do to to to het is niet makkelijk, zal ik zeggen, om eh, dan toch een mooi product te krijgen. En, waar, en ik vind dat op deze cd dat men daar ruim in is geslaagd. Zeker rondom de mooie sket stem van Colette Wickenhagen. Eh, het is of eh, allemaal uitgeschreven en dan is het heel knap... want dan is het een mooi arrangement. Of het is allemaal goed luisteren en gaan met die banaan... en ja, dan kan het wel eens schuren hier en daar. Maar dat hoort dan weer bij het, de live muziek en bij de improvisatie van het moment. Voor beide is wat te zeggen. Ik heb nu een cd op de draaitafel liggen. Uh, een noted met z'n negenen. En dat is uh, regionaal talent. Dat vind ik wel erg leuk dat ik dat gevonden heb. Siegfried, Siegfried van der Klucht en his swingmates. Siegfried eh, op het slagwerk. Wijlen Fred Leeflang op de sax. Vincent Koning, daar hebben we hem weer op de gitaar. Brian Hickey, Hementorgel. Jelle van Tongeren, viool. Jan Reinen op de piano. Philip Harper op de trompet. Ray Kaart ook op de trompet. Tobias Leeflang op de bas. En ehm, ja, wat gaan ze ervan maken met z'n negen? Live, niet live, dat weet ik trouwens niet. In ieder geval opgenomen in, eh, wat in het uh, roemruchte Stadscafé. Dat is ook al jaren een, andere een, andere, een ander etablissement geworden. En ehm, we gaan eens kijken wat het wordt. Siegfried Swingmates met Perdido. nog een laatste hoge noot op de trompet. En eh, het is gebeurd. Siegfrieds Swingmates. Eh, die waren met z'n negenen. Een tienmansband. Dat is een eh, opname van alweer enige tijd terug, zullen we maar zeggen. Maar het was wel helemaal klonk als een klok. Het klinkt als een klok. De Young Sinatra's. Dat zijn allemaal veelbelovende Nederlandse muzikanten. En ehm, ja, luister zelf, zal ik zeggen. Het is mooi gearrangeerd met z'n tienen. Heel knap. We gaan luisteren naar ehm, een stuk You Driving Me Crazy. Er wordt gezongen door Tom Gable. did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the sky that used to be blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me they knew. But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. So you, you're driving me crazy. What did I do? Choose You cheer me Ik heb nog een band gevonden met zijn elfen. En dat is de begeleidingsband van eh, V. Klaassen. Ehm, we gaan luisteren naar een stuk van haar. Without a Song. V. Klaassen, die met heel veel succes heeft opgetreden... het laatste eh, vorig jaar in, eh, in de krocht. Geweldig was het. En ehm, we hebben gelukkig allemaal platen... waar we nog kunnen terugluisteren. girl ain't got a friend without a song. Without a song, life would be incomplete. An endless stream where we will never meet. There's no refrain. The words can't touch the heart without a song. Ba-do-ba-do-ba-do-do-do-be-oh rain to fall I'll never know what makes the grass so tall I only know there ain't no love at all without a song En op het slagwerk eh, hadden we John Engels. Ik ga nu naar een tienmansband. Eh, band. Een elfmansband. band. Dat is nog beter. Een Vlaamse groep. Pieter Embrecht en de Radio Kings. En eh, die hebben een mooie arrangementen. En die hebben op hun cd onder meer het nummer... dat wij kennen van Ramse Shaffi. En hier heet het Sing, Fight, Cry and Pray. Pieter Lembrecht en de Radio Kings. For the one who's hiding from the world for the one who thinks it's never getting better For the one who feels like he's alone You should know that we are all together For the one who already closed the book For the one who just can't forget her For the ones that don't know where to look you should know that we are all together Sing, fight, cry sleep at night For the ones who live in constant sorrow For the one who feels like nothing's right We're all alike, I just want you to know For the one who is so stuffed with pride Full of himself, who cannot see the other for the one who thinks that money's always right You weren't born to be like this, my brother oh, Say, fight, cry, pray, laugh, work and Zo, met z'n elfen gingen we er eh, in één slotakkoord prachtig uit. Pieter Embrecht en de Radio Kings. Ik heb nog een eh, groep. Dat is weer iets heel anders. De, groep bestaat niet meer. Het Leids Studenten Jazzgezelschap. Dat destijds eh, heel veel zogenaamde hotmuziek maakte. Dat wil zeggen, ze hadden arrangementen. En daar gingen ze losjes doorheen, zal ik maar zeggen. Maar dat resulteerde dan in het feit dat er eh, ter plekke ongelooflijk geïnspireerd en inspirerend eh, werd gemusiceerd. Eh, ik ga nu laten horen dit Leidse jazzstudentengezelschap Spanish Shawl. Gezelschap. Fantastische band die eh, op enig moment is opgedroogd en klaar is uit. En eh, veel muzikanten zijn verder gegaan met succes in andere bezettingen. Ik ga nu, eh, nu zijn we een beetje gekomen aan de, de, big bands, zal ik maar zeggen. het, aantal, het aantal doet het er niet meer toe. We zijn rond de 18 ik heb eh, hier een mooi voorbeeld van eh, het kwartet van eh, Pim Jacobs. Pim Jacobs piano, Wim Overgouw gitaar... Ruud Jacobs bas en Peter Ikma slagwerk. En er zit een orkest bij dat gearrangeerd en geleid wordt... door Harry van Hoof. Our love is here to stay. Zo kun je natuurlijk altijd mooi maken. Het uh, kwartet Pim Jacobs met een orkest waar strijkers bij zitten. Een beetje metropoolorkest eh, niveau. En dan zit je gewoon een man of veertig. En eh, als je dat dan mooi arrangeert, dan krijg je ook stukken zoals deze. We lopen een beetje tegen het einde, nog niet helemaal, van deze uitzending ZFM Jazz op zondag Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En eh, het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard natuurlijk. Dat is eh, de Jazz Orchestra of die Concertgebouw. Een tribute to Ray Charles. Met als zangeres Madeleine Bell. En eh, ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 personen. Waaronder uh, gitaar Jesse van Ruller, piano Peter Beets, allemaal grote jongens. Ruud Breuls, die uh, leidt het en die speelt ook uh, trompet. Bert Boer op de trombone. Sjoerd Dijkhuizen, Jan Menu. Noem maar op. Madeleine Bel zingt, zoals ik gezegd heb. Halleluja. Halleluja. Nee, Strike Up the Band gaan we doen. Strike Up the Band. de band. Strike up the band. Eh, laatste nummer. Eh, heel toepasselijk. Bedankt voor het luisteren. En eh, tot volgende week. Dan hebben we weer twee uur ZFM Jazz op zondag.